Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In 800 steden in de VS zijn demonstraties tegen de Amerikaanse wapenwet. In Washington alleen al zouden vele tienduizenden scholieren meelopen. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij vorige maand in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. Jongeren hebben de afgelopen weken al meerdere keren geprotesteerd tegen de wapenwet. De betogingen lijken invloed te hebben. Anderhalf jaar geleden was 61 procent van de Amerikanen voor een strengere wapenwet. Nu is dat 69 procent. Een recordaantal van 133.000 vrijwilligers is vandaag op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen tijdens de 16e editie van de Landelijke Opschoondag. Dat is 17% meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie doen steeds meer jongeren mee. Verspreid over het land waren zo'n 2500 opruimacties. Ook sommige BN'ers kwamen in actie. Zo raapte rapper Jesser samen met kinderen blikjes en peuken in Almere. Een dierentuin Gaia Zoo in Kerkrade is een giraffe doodgegaan nadat hij was klem geraakt. Het dier struikelde vanmorgen en zijn kop kwam vast te zitten in een boom. Ooggetuigen zagen de giraffe bungelen. Het dierenpark sloot daarop het deel van het park rondom het giraffenverblijf af voor bezoekers. In de Russische stad Jekaterineburg is een oude televisietoren opgeblazen van meer dan 200 meter hoog. Autoriteiten wilden hem weg hebben omdat de toren het uitzicht over de stad verpest. In 1984 werd begonnen met de bouw van de toren, die 400 meter hoog had moeten worden. Maar na de val van de Sovjet-Unie was er geen geld meer om hem af te bouwen. Het project werd daarom stilgelegd. Het opblazen van de televisietoren in Jekaterineburg, die nooit is gebruikt, kostte bijna 3 miljoen euro.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 Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me as kids when we fell in love, not knowing what. dark with you between my arms. Barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Iets wat ik ook tegen mijn drankje ga zingen vanavond. <laughs> ja, dat ga ik zeker ah. tegen mijn drankje zingen. Je had hem moeten laten zien. Ja. ja. hij was helemaal Ik was gepassioneerd, jongen. Echt waar. Er zat een partij liefde achter, dat wil je niet weten. <laughs> filmpje ga je terugzien op de Facebookpagina. Heel goed. Ik moet jou trouwens nog even toegang geven tot de Facebookpagina. Je bent tot nu, eh, voor nu, eh, je bent, eh, vanaf nu ben jij gebombardeerd tot PR van de pagina. PR, ja, Euro Breakdown pagina van Facebook. die mag jij gaan bijhouden. met nieuwtjes en alles wat je filmt. Helemaal top. Oké, top. Ja, is goed. goed Hup, weer een taak erbij. Ik, maak de Ik heb het dan niet te druk hoor, verder maar. Jongen, jongen, jongen, jongen, zit je vrouw aan het werk. Oh, oh. die werkt. Oh. Hey jongens, het is bijna tijd. Dat betekent maar één ding. Wij gaan eh, jullie nummers luisteren. Ja, top. Ja. ja. Ja, en wie van jullie wil eerst? Ik denk Quinten. oh, maar, maar ja, nee, maar serieus, even, even want dat Big ik wel... Uh, ik, het zijn twee nummers. Eh, jij wil eerst. Quinten, wat kun jij vertellen over het nummer wat jij gekozen hebt? want jij hebt, als ik het goed heb, gekozen voor The Chainsmokers. Dat klopt. Ehm, Everybody Hates Me. dus vertel. het nummer is vorige week vrijdag uitgekomen. Ja. Staat ondertussen, voor zover ik weet, nog niet zo heel hoog op de lijsten. Maar ik vind het wel een heel lekker plaatje. Oké. En eh, ja, hij, eh, misschien nog wel nog leuk even om te weten. In ieder geval uh, Sick Boy van de Chainsmokers. Die in de lijst staat. deze komt dus van, het gelijknamige, van hetzelfde album. Komt klopt, af. Klopt. Dus dat is ook wel even, even mooi even om mee te nemen. Ehm, dus ja, we gaan nu luisteren naar de Quintus keuze van deze week. Everybody Hates Me, The Chainsmokers. Hi. Yeah, let's do it again, but uh, this time uh, let's go full psycho. Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. I'm so defeated, I just want this shit to end. So I walk into the club like everybody hates me. to myself, shit, now they think I'm crazy. anybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I walk into the club. Ja, je hoort de keuze van Quinten eh, van deze week. Eh, Everybody Hates Me. Dat klopt. The Chainsmokers. Ja, en Quinten, eh, wat, ja, waar is dit nummer vandaan gekomen? Waarom vind jij dit zo'n goed nummer? Ja, ik weet het niet. De laatste tijd luister ik gewoon wat meer, meer, meer naar dit soort muziek. En ik vond dit gewoon echt een chill nummer. luister veel in de trein. S ochtends als ik wakker word, een beetje, beetje opwakker, opwakkeren. En... wat zit je na nou te lachen? Ja, nee, dat kan. opwakkeren. Opwakkeren. Wat is opwakkeren? Oké, nou gaan we het krijgen. De taalnatie. <laughs> ik zet expres de filler hiervoor uit. Quinten, wat is opwakkeren? Maakt niet uit of het in je bloed zit daarvan uit. Maar je hebt wakker worden en je kan opwakkeren. Oké. ja, Jongens, focus, focus. Vari, <laughs> focus. Patrick, jij hebt ook een nummer gekozen. Ja, Sean Mendes met In My Blood. En waarom heb je voor dit nummer gekozen? <laughs> In my, in my blood. In my blood. In my blood. Je hoort, je hoort nog steeds... In blood. Ook al praat hij Engels, je hoort een stukje <laughs> Jordaan, hoor je nog steeds doorheen. Echt waar. Nou, jongens, maar even serieus, kom. Focus. ja. Ik, ja, waarom heb je voor dit nummer gekozen, Patrick? het klinkt lekker in de oren. En ik, eh, ja, rustig, een beetje niet rustig. Ja, ik weet niet. In My Blood. In My Blood. En, wat, wat, moet ik van dit nummer verwachten? Wat, kan ik, wat kunnen we van dit nummer verwachten? Ik, ik denk dat je het gewoon lekker moet gaan luisteren. En, eh, Hij weet het zelf ook niet. Nee. Okay, Iedereen zijn mening. En, uh, we gaan kijken of, maar. We, gaan kijken of het in mijn bloed zit. Ik hoop het. It's like the walls are in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone Dat was jouw keuze voor eh, vandaag, eh, Patrick. Ja, een heerlijk nummer. Dat was eh, In My Blood ja, van, ja, Jean Mendes. In My Blood. In My Blood. Goeie keuze, Gert. Ja, en <laughs> jij, jij, jij, gaf net aan van, joh, dit, nummer is eigenlijk nog wel multi-inzetbaar. waarom, als ik vragen mag? Wat, wat jij, jij, luistert nog... Ook als je gaat hardlopen, luister je ernaar? Ja, als ik hardloop, dat is een beetje motiverende muziek. Ja, een beetje up-tempo. En dan kan je ja, ja, goed lekker, lekker op Iedere keer. Ook. Is keer als jullie up-tempo zeggen... dan heb ik daar echt een heel ander idee bij. Okay. Eh, <laughs> ja, nee, dat kan. Willen we hier verder ingaan? Of? dat kan. ik, ik, ik, ik, ga ook nog even eh, mijn, eh, mijn Ik, ik had eigenlijk een ander nummer in gedachten, maar door, door dat Geurt... Eh, Patrick, voor de mensen die, <laughs> voor Patrick niet kennen. we, gaan die, we gaan die bijnaam gaan we nog een keertje uitleggen. maar ehm, in ieder, geval, in ieder geval, ik heb nu, in ieder geval Geurt bracht mij op een idee. Patrick bracht mij op een heel goed idee. Want Patrick had het over hardlopen en ik ben sinds twee weken ben ik weer aan het fietsen. En dan vind ik het lekker, als ik door de duinen heen rijd, door Kraantje Lek heen, vind ik het lekker om even een beetje te kunnen pompen. En dan moet ik, aan dit nummer moet ik eigenlijk denken. En ik, ik hoop, dat, dat dit is eigenlijk mijn tip voor deze week. Dus ik hoop dat jullie hem, eh, kunnen waarderen. Yep, ik ben benieuwd. Mm. <laughs> ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. Mijn hooligan, mijn gabber, dan ben jij vriend, mijn maat. Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. Je bent mijn gabber tot de dood. Ja. Even heel anders dan, uh, ja, dan eh, ja, het, het gebruikelijke wat wij hier draaien. <laughs> ja. Ja, zeker. Het is, eh, jullie zeiden het altijd eh, wel echt helemaal eh, afgeweken inderdaad van de breakdown nou Ja, dat was hem heel even. We hebben nu even, even een 10 minuten kwartiertje even, even, even, gepakt om daar even tussenuit te, te, breken. Maar we hebben nog 35 minuten om helemaal weer terug te komen in stijl van de Euro Breakdown. Ehm, ja, nogmaals, dat was mijn tip eigenlijk van deze week. Dus dat was Je Broer met Gabber. En uh, Quinten had de Chainsmokers met Everybody Hates Me. En daarbij sluiten we af met In My Blood van Sean Mendes. Eh, die eh, ja, door Patrick gekozen is. Volgende week hebben we weer nieuwe keuzes. En dan, dan hoop ik dat jullie daar, daar ook weer wat aan hebben. Ja, sowieso. Dus, ja, we hebben eigenlijk nog, nog wel het een en ander op de planning staan. Ik zit eigenlijk even te denken, zullen we gewoon, je, je moet het maar weten, even skippen voor deze week? Ja? Nou ja, we hebben vorige keer even het in vier minuten gedaan. Dus ik denk dat dat wel hyperspeed kan. Ja, wel. Het is wel leuk om gewoon oh weer te doen. Oh, gewoon god! even, even gauw doen, even een paar nummertjes erbij. En DJ eh, oh, Falafel straks even erbij. Oh, God. En daarna... Oh, MC. MC. Ja, dat is ja, eh, DJ MC, MC, Falafel, Nee, niet DJ MC. Nee. Sorry hoor. Wil je eruit of zo? <laughs> je wordt gelijk gecommuniceerd, hè? Gearresteerd, hè? Ex excuses, excuses. Even opwakken. God, opwakken Ben jij nu gewoon onze huis, keuken en tuinstudio... Maat... Ja, ben je dat gewoon echt Nee, nou, kan niet. Kan niet. Echt, ik vind ASO. Ik vind echt ASO. Kan niet. Bijbakkeren. Nee, kan niet. Nee. bijpakken. <laughs> Inkakken. Inkakken is bijpakken. Ja, zeker. Zeker. Zeker. Wat niks aan te veranderen. Nee, nee daar ben ik absoluut mee eens. Ja, ja oké. Ja, ja, dat was een korte carrière bij uh, eh, de Breakdown eh, deze... Voor jou geurt, eh, jammer. Ja, helaas. Ja. ja. ja we gaan nog één plaatje draaien en dan gaan wij eh, ja, natuurlijk eh, naar, eh, naar het moment toe waar wij dit uur altijd naar uitkijken. Ja. En ja, ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten.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 Hij heeft gewoon zijn lijns weer gedropt, vriend. 101 bars, daar kun je zeker terecht. Ja. Hij was wel cool, hè? Ja. <laughs> en door. Jongens, we gaan door. Eh, we gaan eh, door waar we gebleven zijn. We waren gebleven bij de nummer 20. Ehm, en om die nog even terug te halen. Dat was natuurlijk het mooie nummer van die Imagine Dragons. Next to Me staat op 20 deze week. Vorige week op 28. Keys and Crates, Tori Lanez, Music to My Ears op plek 19. En op plek 18 Rams met Barking. Vond vorige week op plek 15. Ed Sheeran en Beyoncé met Perfect Duet op 17. Vorige week nog op plek 12, dus 5 plaatsen gezakt. En Bruno Mars en Cardi B die klimmen juist weer een plaatsje met Finesse naar plaats 16. Liam Payne en Rita Ora, For You zijn een paar plaatsen gezakt. Van 8 naar 15. En Clean Bandit featuring Julia Michaels met I klimt toch weer twee plaatsen omhoog. Van 16 naar 14. En Louis Fonsi, Demi Lovato en Chame La Culpa blijven op plek 13 staan. En de Chainsmokers, Sick Boy, blijven op nummer 12. Was vorige week op nummer 19. Justin Timberlake featuring Chris Stapleton met Say Something staat op 11. Die hoor je natuurlijk zo. En dan hebben we Khalid en Normani met Love Lies. En we gaan straks natuurlijk ook weer eh, verder met... Je moet het maar weten, want wat gaat eruit komen? Gaan we dit weer in vier minuten klaren? Ik heb er weinig geloof in. <laughs> Tot zo. Say Something, Justin Timberlake, Chris Stapleton. Ja, ja. Jongens, we zijn aangekomen bij het moment van de avond. We hebben twee titelverdedigers in de house. <laughs> twee mensen die al eerder gestreden hebben om de felbegeerde titel winnaar van Je Moet Het Maar Weten en dit keer wordt het winnaar van Je Moet Het Maar Weten van de Euro Breakdown van week 32. Ja, ja. We gaan dit keer voor de... Ja? ja. Je wou wat zeggen? Ja, gaan we het ook bijhouden. Dat het eind van het jaar een jaarlijkse eh, winnaar hebben van de Euro Breakdown. Dat zou kunnen. Ja, maar we, we hebben het tot nu toe niet bijgehouden wie, hoeveel je Dan gaan we het vanaf nu bijhouden. Ja, okay. vind wel goed. En dan moet we een prijsje hebben. May the best man win. Oké, okay, ehm, even kijken. Ehm, ja, je stinkt. <laughs> Jongens, we gaan, we gaan het even wat spannend maken. Want... Uh, oh. We gaan ervoor. Jongens, we gaan beginnen met de eerste vraag. En dit is uit de algemene sector. Um, zijn jullie allebei scherp? Nee. Want dit is wel een lastige, heel eerlijk. Eh, we zoeken dit keer een Duits bedrijf dat zich bezighoudt met fabricatie van vrachtauto's, autobussen, dieselmotoren, turbines en andere industriële machines. In juli 2016 ontliep het net een boete omdat het bedrijf vroegtijdig in de economische inspectie informeerde in verband met prijsafspraken. Welk bedrijf zoek ik? Dus maakt vrachtwagens en allemaal andere dingen? Ja. Duits bedrijf? Ja. Probleem? Wie? Nee, nee, nee. een <laughs> bedrijf had problemen. ik, dacht, ik, ik, dacht, dat je het merk uh, zei. Oké. dat is niet. Nee, eh, eh, heb, je een hint? Nee. Wacht even, hey, oh, oh, oh, ja, nou ja, ik wil straks wel multiple We lopen nu al achter. <laughs> ja, dat is omdat Patrick niet op. Nee, maar kom op Patrick, wat denk jij? Kom op, jongens. Iveco? Nee. Niet? Nee, nou. jij hebt het sowieso al fout. Oh. Nou, dan, moeten we door. Dan moeten we door. Ja. Jij, jij wil een hint. Jij bent het. Jij bent het. Ik ben het. Ja. Houden een lul. We zijn het allemaal. Hé? Man. Ja, oh, dat was wel. Ja, er zijn ook bussen, van die stadsbussen, jongen. Dat was, dat was wel goed geweest. Maar in dit geval ja, kan ik hem niet helemaal goedkeuren. Nee. Dus we gaan... We nee, nul punten nee, ook Niet, ook niet. Man. We gaan door eh, naar eh, de volgende vraag. En ik hoop dat jullie eh, hier ja, klaar voor zijn. <laughs> Ehm, hoe wordt iemand die in de opleiding aan de militaire school volgt genoemd? het is tevens ook de naam van de tweede kinderzender die de groep Medialaan lanceerde in december 2015. <laughs> Wat? ik heb niet eens geluisterd naar wat die allemaal Kinderserie. Nog een keer, nog een keer. Luisteren, focus. Mag ik al gewoon eh, alvast gokken? Uh, eerst, eh, ik herhaal hem nog één keer. Hoe wordt iemand die in opleiding aan de militaire school volgt genoemd? Het is tevens ook de naam van de tweede kinderzender die de groep Medialaan lanceerde in december 2015. Hoe naar welke, <laughs> welke functieomschrijving zoek ik? kadet? nou ja, wie weet, we gaan het invullen. Jij zegt kadet. Ja, zegt kadet. Wat zeg jij? Uh, eh, de kinderserie kadet. Wat ik veel. <laughs> ja, eh, nee, eh. Telekids. <laughs> Voor Patrick. Is het fout? Ja. Quinten, jij hebt één punt. Wat? ik ben een automerk. Het staat 1-0 in het voordeel van Quinten. We gaan snel door naar de volgende vraag. Want we moeten tempo houden. Ja. Ehm, ja, dit is inderdaad... Eh, nou, loop jij uit, hè? Ja. Nou ja, we lopen in. <laughs> oh, ik heb hem. Ik heb hem. Ja, ik heb hem. Ik, ik kan het jullie ook moeilijk maken, hè? Eh, waar ben jij met je voorbereiding? <laughs> Godsamme. Echt waar. Je kan ook gewoon per definitie al verliezen, hè? Ah, je man. Oké, eh, wapens is de categorie waar we het nu over gaan hebben. Wat is de naam van deze Russische militair en wapenontwerper? Hij ontwierp het aanvalsgeweer. Kalashnikov. Je moet wel goed zeggen. Ja, maar Ik zal het nou. even verbeteren. <laughs> Kalashnikov. ja. Eh, jullie eh, hebben het allebei voor de helft goed. Maar ik heb eh, nog niet... de vraag ah, helemaal <laughs> Ja. ja. ja. dit is wel een beetje de ja, eigen grafvraag. Maar... <laughs> Nou, oké. Willen jullie het antwoord hebben? Want jullie, nee, je maakt de vraag nog af. Misschien dat we doe het denken, Nou, Het Russische wapen, waar ik het net over had, heet de AK-47. Hoe heet de ontwerper voluit van dit wapen? Oh, oh de ontwerper? Ah. Ja. Ja, als jullie me gewoon Nou ja, dat, dat, dat is deels is dat goed. Maar ik mis nog iets. Ik mis de voornaam. Ja, Anton. Paul. <laughs> Anton Kalashnikov. nee. En ik, kan eh. ik, ga ook geen halve punten meer toekennen. Ik moet echt dingen zijn deze keer. Nou, wat was het? Eh, Michael, uh, in ieder geval Michael, in ieder geval Michael Kalashnikov. dat zei ik. Dat was hem. Dat zei je helemaal niet. <laughs> Dus het is 1-0. Nou ja, ja jij hebt gewonnen deze keer. Eh. <laughs> wat, is dit? is een sle wat een slechte, slechte, je was slechte vragen. Nee, dat helemaal Jawel. een slechte vraag. Ja. ja wist hey, ik vond het goede vragen. Ja, ja, ja. ja. Hey, deze ronde is van hem. Zo, ah. Zoals Bazzy daar zingen. kaart. Hij baalt, hij baalt, hij baalt. You so fucking precious when you smile. <laughs> Hit it. from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. <laughs> I just had to let you know you're fucking happy you're alive. <laughs> yeah. Swear to God, I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Uh, oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible. I'll turn you to a bride. Yeah, friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love. world, I fight you, I fight myself, I fight God. Just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks, the poor run with smoke lungs and scarface. face. Who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror. There go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption. The souls of suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all prophecy. And if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you be. Pray for me. Pray For Me, Kendrick Lamar, The weekend. En jongens, het is tijd. Ja jongens, het is tijd. We gaan de nummer 1 gaan wij onthullen. Ik ben benieuwd, want wie staat er op nummer 1? Vorige week hadden we Drake natuurlijk met God's Plan. Maar waar staat hij nu? Deze week in de Euro Breakdown. We gaan beginnen bij de nummer 10. Uh, eh, Kelly en Normani. Love Lies stond vorige week op plek 14. En Z. Maren Morris Gray In de middel staan deze week op nummer 9. Vorige week op eh, plek 11. Bazzy met Mine. Twee plaatjes. gezakt. Staat nu op plek 8. Van vorige week op plek 6. Dua Lipa met I Don't Give a Fuck. Vorige week op 5. Staat deze week op 7. The Weeknd, Kendrick Lamar, Pray For Me. Hoorde je net, staat op 6. Stond vorige week op 3. Kendrick Lamar dan ook weer met Sa met All The Stars op 5. En Rudimental, Jess Glynn, Macklemore en Dan Kaplan met These Days op 4. Vorige week op plek 7. Marshmallow, Anne-Marie met Friends op 3 deze week. En eh, ja, hij heeft een flinke sprong gemaakt. We hebben hem helaas alleen nog niet gehoord, maar die gaan we misschien zo er nog even bij pakken. Post Malone featuring Ty Dolla Sign met Psycho op 2. Stond vorige week op plek 10. En ja, voor de mensen die dan ook een beetje hebben opgelet... hebben we weer de nummer 1 van deze week... Is het voorbestemd? Is het Gods plan? Drake gelooft het wel. Nog steeds op nummer 1, Drake God's Plan. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, no. I finesse down Western Road. Like, next. Might go down to G O D. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside eat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Someone watching this shit close, yep, yeah, close. i have been me since Scarlet Road, hey, road, hey. Might go down as G-O-D, yep, yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Ja, nog steeds de onbetwiste nummer 1. Drake God's Plan. Ja, jongens. Terecht. Zeker, zeker, zeker. Jongens, we zijn alweer aan het einde gekomen van een aflevering, een uitzending, week 32. Het ja. is alweer over. Het gaat zo snel. Het gaat altijd zo snel. Helaas, maar waar. Ja, ja. Nou, nu mogen we naar de kroeg. Ja, we gaan straks lekker naar de kroeg toe. Eh, dat zeker, dat zeker. Ik, eh, we hebben er zin in. Eh, ja, dat, dat, dat zijn ook een beetje de weekendplannen. Dus het wordt drinken. Geurt, jij moet je een beetje inhouden. Want jij gaat morgen hoeveel kilometer ga je lopen? 12 kilometer. Dus een weer run, hè? Oh, zo. De business run. Ja, vorig, vorig jaar had je vijf, toch? Nee, ook niet. Ook 12. Ook in 1 uur 7 minuten. Ik ga met, me, met, me, met het bedrijf waar ik ook door gesponsord word, ga ik mee rennen. Oké, kijk eens aan. Nou, top. Hm. Met, De, met de firma Steenwijk. Nou, hartstikke goed. Nou, leuk man. En eh, dus. Quinten, eh, naast het drinken, eh, morgen Formule 1 kijken? Ja, ik moet morgen om kwart, voor, de, kwart voor zeven uit. Ja, tien over zeven gaat Maxi gaat weer, gaat weer kijken of hij... dus ja. ja, ik denk half zeven mijn bed uitkruipen, snel douchen en dan naar mijn buurman toe kruipen. Lekker, lekker. Tegen, je, tegen je buurman aankruipen? Nee, nee, nee. Naar zijn huis. Oh, oké. ga niet tegen hem <laughs> Dat zou een beetje raar ik, zijn. Ik, ik ken dat maar beter vragen. Nee, zo'n zou een beetje raar zijn. Ja, oké. <laughs> ja, oké. Okay. Juist. <laughs> Klaar weer. ja, het is weer eh, het is toontjes weer gezet. Ja, en uh, jij maakt nog plannen voor morgen? Eh, morgen, eh, ik ga wel even bij 4 even kijken. Uh, in ieder geval zie ik mensen bij de spieren voorbij komen. Dus ik ga wel even een klein stukje meekijken. Maar voor de rest rustig. Ja, oké. Lekker. Mooi. Ik heb, ik heb er zin lekker. Dus, ja, toch? Ja. Goed bezig. Zeker. Verstandig. Hey jongens, we gaan afsluiten. We gaan ermee kappen. En dat gaan we doen met een nummer van iemand ja, die ik al een hele tijd niet heb gehoord. En ook niet in de Euro Breakdown nog heb gedraaid. Hm. Die heeft dan Mad Skills. Ah, lekker. Goed weekend. Jean-Paul, Mad Love. Fijn weekend. some of that. Loving know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy where you fling it on box. In, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see when me want for your talk. Me eye dep she precise and exact. Good lord, girl, you going so hard.